Zo gaat dat doen op de NAVO-top die vandaag in Brussel wordt gehouden. De Britse regering is boos omdat er profielfoto's in de New York Times staan. Op de foto's zijn stukken rugzak en een batterij te zien... en ook zijn er politiefoto's opgedoken van een vermoedelijke aanslagpleger... Salman Abedi. De Britten gaan ervan uit dat de Amerikanen de foto's hebben gelekt. De politie staat nog altijd achter het inzetten van het NL-alert gisteravond. De politie stuurt het bericht om mensen te waarschuwen weg te blijven uit het centrum van Amsterdam, waar veel mensen de finale van de Europa League bekeken. Als mensen die waren gewaarschuwd waren zeker vier plekken in de stad overvol geraakt en dan was de veiligheid niet te garanderen, zegt de politie. Er kwam gisteravond via sociale media veel kritiek op de inzet van het alert, dat alleen bedoeld is voor rampsituaties. Een verkiezing in de Amerikaanse staat Montana voor een zetel in het Huis van Afgevaardigden heeft vlak voor de verkiezingsdag een nieuwe wending gekregen. De kandidaat van de Republikeinse Partij, Greg Gianforte, heeft een journalist aangevallen die hem vragen wilde stellen. Volgens de lokale sheriff is er genoeg bewijs om hem in staat van beschuldiging te stellen. Hij wordt verdacht van mishandeling. incident komt op een ongelukkig moment voor de Republikeinse Partij. De verkiezing wordt gezien als een meting voor hoe goed de Republikeinse Partij en de regering Trump het doen. Egypte heeft 21 websites geblokkeerd omdat ze terrorisme zouden steunen. Een van die sites is die van de Arabische nieuwsorganisatie Al Jazeera. De Egyptische staatspersbureau MENA meldt op basis van een overheidsbron dat de sites worden gefinancierd door Qatar. De Egyptische regering beschuldigt Qatar van dat het de verboden moslimbroederschap steunt.